omdat de directie vooraf geen advies heeft gevraagd aan de OR. Bij zo'n reorganisatie moet dat volgens de ondernemingsraad wel. Het Amerikaanse MSD kondigde vorige maand aan dat er in Os ruim 2000 banen verdwijnen. Op het circuit van Zandvoort is de bestuurder van een raceauto omgekomen. De auto van de man vloog tijdens het rijden in brand. Hij zette de auto nog aan de kant, maar kon er niet op tijd uitkomen. Toegesnelde hulpdiensten waren te laat. Er waren vandaag geen officiële wedstrijden op het circuit van Zandvoort. De Franse vrouw die ervan wordt verdacht dat ze acht van haar tien kinderen heeft omgebracht... heeft een bekentenis afgelegd. Direct, na haar aanhouding had ze al twee babymoorden bekend en nu de andere zes. De zaak kwam aan het rollen toen de nieuwe bewoners van het huis van haar ouders... twee babylijkjes in de tuin vonden. De andere zes lichamen werden gevonden bij het huis van de vrouw zelf in de buurt van Lille. Bij een scheepsramp in Congo zijn zeker 80 mensen verdronken. Tientallen mensen worden vermist. De boot was volgens de politie zwaar overbeladen en kapseiste. Mensen sloegen overboord en verdronken omdat ze niet konden zwemmen. Doordat de wegen in Congo verwaarloosd zijn, verplaatsen veel mensen zich over het water. In Moskou is voor de tweede keer in een week tijd een hitterecord gebroken. De temperatuur schommelde er vanmiddag rond de 38 graden. Maandag werd er met ruim 37 graden ook al een record gebroken... dat 90 jaar lang stand had gehouden. De hittegolf duurt al langer dan een maand en heeft tientallen Moscovieten het leven gekost. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het zuidoosten weg en wordt het overal droog.